Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Albuquerque zijn elf mensen neergestoken door een man op een fiets. Twee van hen zijn er slecht aan toe, meldt de plaatselijke media. Het motief van de verdachte is nog niet bekend. Het lijkt erop dat hij willekeurige slachtoffers uitkoos. Ook is er nog niks bekend over de identiteit van de man. Een getuige zegt tegen een krant dat de man verward praatte en ergens boos over was. De verdachte die is opgepakt naar de vondst van een lichaam in het Oranje Kanaal bij Orvotte... is volgens het Dagblad van het Noorden de ex van het slachtoffer. Het gaat volgens de krant om een man van 52 uit Assen. Na een melding dat er een dakkoffer in het kanaal dreef... vond de politie afgelopen maandag het lichaam van de 37-jarige Hongaarse. Ze stond volgens de politie al sinds februari vorig jaar als vermist geregistreerd. Bij een vechtpartij in het asielzoekerscentrum van Budel in Brabant... is een man van 24 in zijn been gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna is een verdachte van 19 opgepakt. Het is vaker onrustig in het AZC. In drie maanden tijd zijn er zeven steekpartijen geweest. Het incident van afgelopen avond was het eerste... sinds de gemeente de veiligheidsmaatregelen heeft aangescherpt. De overlast in het asielzoekerscentrum wordt vooral veroorzaakt door zogenoemde veilige landers. Leraren vinden dat er op middelbare scholen te weinig aandacht is voor relationele en seksuele vorming. En dan vooral in de bovenbouw. Dat zeggen het expertisecentrum Rutgers en SOA AIDS Nederland. De organisaties lieten eind vorig jaar twee peilingen doen. Dat was voor de recente aandacht voor het onderwerp na een uitzending van het programma Boos. De organisaties roepen het kabinet op om seksuele vorming in het voortgezet onderwijs een structurele plek te geven. Het weer. Vannacht valt er vooral langs de kust wat regen.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 Geen, geen 50 cent, maar zo vang met many men. Real, real bad girl, ja, ze showed confidence. Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar zo vang met many men. Geen, geen, geen 50 cent, want ze fuck met ekke boels.